uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Scholen beginnen niet eerder aan de kerstvakantie. Dat zegt demissionair minister Slop. Het OMT zei dat het eerder dichtdoen van de scholen een goede maatregel zou zijn... om de coronabesmettingen omlaag te krijgen. Ouders gaan dan meer thuiswerken was het idee... waardoor gezinnen langer in hun eigen bubbel blijven. Maar volgens Slop wordt er juist hard gewerkt om de scholen open te kunnen houden... en willen ook veel leraren dat. En als er al veel besmettingen zijn, dan gaan de scholen al dicht. Er komt een onderzoek naar nog meer feestjes van Britse overheidmedewerkers. Er gaan verhalen over meerdere bols vorig jaar rond kerst... net op het moment dat het hele land in een strenge lockdown zat. Drie feestjes worden nu bekeken, zegt een Britse minister. Now the primary purpose of the cabinet secretary's investigation will be to establish swiftly a general understanding of the nature of the gatherings, including attendance de setting, I, the setting and the purpose. De minister die het bekend maakte wordt zelf genoemd als een van de aanwezigen. Van de 22 miljoen coronavaccins die Nederland aan arme landen had beloofd... zijn er pas een paar honderdduizend geleverd. Dat is natuurlijk veel te weinig, zegt minister De Bruin voor ontwikkelingssamenwerking. Hij laat uitzoeken hoe het kan. En honderden studenten liepen vandaag een protestmars door Den Haag. Ze willen dat het leenstelsel wordt afgeschaft. Dit is het moment om dat te doen, zeggen ze. Want nu zijn de politieke partijen die een nieuw kabinet willen vormen... nog aan het overleggen over hun plannen voor komende jaren. Het weer vanavond is het eventjes droog, maar in de nacht komen er nieuwe buien het land binnen en koelt het af naar een graad of twee. Morgen bewolkt en vooral regen in het zuiden, mogelijk ook met natte sneeuw. Het wordt nog maar 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan alleen wat korte files in de regio, zoals op de A8 Amsterdam-Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam heb je iets minder dan 10 minuten verdraging.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 De drie tieners die vorige maand in Helmond voor reden veel te hard, zegt de politie. Een auto botste frontaal op een ambulance. In de auto werden lachgas en ballonnen gevonden... maar de politie weet niet of dat heeft geleid tot het ongeval. En de vrouw die aan het begin van de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte... is veroordeeld tot een boete van 1200 euro. Tijdens de eerste etappe in Bretagne stond ze half op de weg met een groot kartonnen bord. 50 renners kwamen toen ten val. Het weer, morgen vooral in het zuidwesten regen en ook wat natte sneeuw en het wordt een graad of 4. go, neither one of us knew why. We didn't feel nothing overnight, cause a love like this takes some time.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 come or always stay. No matter what, good or bad, thick and thin, right or wrong, all day every day. Hey, now if you're down on love or don't believe this ain't for you, no, this ain't for you. And if you got it deep in your heart and deep down you know that.